en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. Hoi hoi en welkom bij een nieuwe show. Dit is Langstraat FM Funk Night. en Funk Night. 7 over 5 precies. Tot 7 uur hoor je de beste funk, disco en soul voorbij komen. Met een nadruk op funk natuurlijk. Dit is Kono Abrams. time for unity. Can't you see we're heading into a danger zone? Don't you think it's time for the right song for us all? Yeah, yeah, yeah, yeah. Music releases the mind from frustrations, brings people together, gives them motivation. Can't you see? know that you Música J. Cooley, Souvenir aan 1984. En hier is Cameo, Groove With You. langs hem. Cameo en Groove With You. Bij deze laatste aflevering van Langs de Fun Night van dit jaar. En volgend jaar op 4 januari, dan zijn we natuurlijk weer. De eerste van, de eerste van volgend jaar. En dan draaien we weer dit soort muziek. We gaan gewoon door het volgende jaar. En dit is Starpoint. Om tien voor half zes precies is dit Emotions. Incognito, de nieuwe van Incognito en Maisa. Jackie Boy en A Bad Bunch. Slave, Brutus met een souvenir en Your Bro and Peoples. Langs hadden we een Funk Night. dit is Dexter Wonso, Hard on the Line. I don't know if natuurlijk, James Williams. En dit is nieuw. Incognito en Maisa. All for you, belangstelling Langzaam Funk Night in première. Tomorrow's New Dream heet die vorige maand uitgekomen. En de zangeres is Maisa Leek uit Baltimore, Maryland. Zo, dat komt eventjes eh, lekker aan. Nieuw in de playlist hier. Belangstraat een Funk Night. dit is Jackie Boy en The Bad Bunch. Holding on. Langstraat en Funk Night. Dadelijk hoor je Slave en... Come on, baby, hold me tight. You're the one that makes me feel alright. Come here, baby, you ain't never been shy. I'll be your love. Take Spirit, souvenir. Brutus, An Excitation uit 1983. Langs hadden we een Fun Night. De Funky is dadelijk weer terug naar het nieuws en reclame. Eerst draaien we nog een plaats van Your Bro and Peoples. Special. Now I'm so satisfied with you. Tot dadelijk. Ik bleef het liefst de hele dag in bed liggen. En op berichtjes reageerde die niet? Ik had echt nergens zin in. Waardoor je denkt, zou er wat zijn? Ik werd steeds depressiever. Dus ik dacht, ik vraag het gewoon. Ineens vroeg ze het. Ja, en dan ga je samen praten. 1 op de 20 mensen heeft een depressie die hun leven beperkt. Er samen over praten helpt. Weten hoe? Kijk op heyhetisoké.nl. Hey, het is oké. Maak het bespreekbaar. Voor alle eenmanszaken geldt vanaf 1 januari 2020 het nieuwe BTW-identificatienummer. Dit hebt u in een brief ontvangen van de Belastingdienst. Dus markeer deze datum in uw agenda of plak een geeltje op uw laptop. Zorg dat u vanaf 1 januari het nieuwe BTW-ID gebruikt. Bereid u alvast voor, informeer zakenrelaties en pas op tijd uw factuur en website aan. Check belastingdienst.nl slash btw-id. Nova, de vuurwerkexpert van de Langstraat en omstreken. De is zijn weer begonnen in de grootste en mooiste vuurwerkwinkel in de regio. Bezoek onze showroom voor diverse acties en aanbiedingen. Of bezoek onze website novavuurwerk.nl. Nova, de vuurwerkexpert van de Duimstraat 128 in Sprangkapelle. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur man, man, man, was het warm hier. Ja, dan geen een airco dan. Ach, dat is toch allemaal veel te duur, hè? Ach, man, denk nog wel naar de restje voor. SWM Lucht en Koeltechniek zorgt voor verfrissing in je woonkamer of bedrijfsruimte. bedrijfsruimte. Wij leveren en monteren airco's op maat. Tevens hebben wij een 24-uur servicedienst. Interesse of wil je meer informatie? Bel dan met Theo Wolf op 06 46 79 82 of kijk op www.swmlucht Techniek.nl, SWM Lucht en Koeltechniek. SWM Lucht en Koeltechniek. Langstraat FM. Langstraat FM. Nieuws. Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. In een container in de Gelderse plaats Ochten heeft de politie ruim 4300 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Twee mannen van rond de 20 uit Schijndel en sint michielsgestel gestel werden op heterdaad betrapt en zijn gearresteerd. De fonds was afgelopen nacht. De politie kreeg een melding van omwonenden. Gisteren vond de politie in Hendrik Ido Ambacht een container met ruim 2500 kilo illegaal vuurwerk, waaronder mortierbommen. Twee mannen uit Zwijndrecht zijn gearresteerd. Volgend jaar gaat de energienota van een gemiddeld huishouden met 60 tot 70 euro per jaar omlaag. Dat verwacht de vergelijkingssite gaslicht.com. Volgens directeur Ben Woldering gaat de energiebelasting naar beneden door een verhoging van de heffingskorting. Ook het gelijkhouden van de tarieven door de energiebedrijven is volgens Woldering positief. Volgens de site gaan mensen die meer dan gemiddeld energie verbruiken volgend jaar wel meer betalen, doordat de belasting op gas en stroom omhoog gaat. In Egypte zijn zeker zes doden en 32 gewonden gevallen toen twee bussen tegen elkaar botsten bij toeristenoord Ain Sokna aan de Rode Zee. Onder de doden zijn volgens lokale media zeker drie Aziatische vakantiegangers en ook een Egyptische bewaker overleeft het busongeluk niet. Van de 32 gewonden is er een aantal slecht aan toe. Over de nationaliteit van de slachtoffers is officieel nog niets bekendgemaakt. Ook over de oorzaak van het busongeluk in Egypte is nog niets bekend. De Duitse minister van Milieu Schulze wil dat er op de snelwegen een maximumsnelheid komt van 130 km per uur. Nu mag je overal doorrijden, tenzij er een bord staat met een aangegeven snelheid, bijvoorbeeld bij werkzaamheden. Schulz is van de Sociaal-Democratische Regeringspartij SPD. Collega verkeersminister Scheuer van de coalitiepartij CDU is het volstrekt oneens met het voorstel voor een maximumsnelheid van 130 kilometer. In oktober stemde het parlement tegen hetzelfde voorstel van de Groenen. Het weer het is op veel plaatsen bewolkt, maar wel overal droog. En er waait een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. Het is 1 tot 4 graden. Komende nacht is het vrijwel overal helder. Tot zover het nieuws. Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja. Heel goed. Dat is inderdaad een van de keuzes over orgaandonatie in het donorregister. Maar kent u ook de andere? Nee. Dit heeft u eerder gedaan. Maar behalve ja en nee zijn er ook andere keuzes. En als u wilt weten welke, dan kunt u kijken op donorregister.nl. Oké, dankjewel. Graag gedaan. En welke keuze u ook maakt, leg hem vast op donorregister.nl. Doe ik! Daar gaat het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. Hey, zijn jouw eitjes wel beter leven? Check het leven het Beter Leven Keurmerk is een initiatief van de Dierenbescherming. Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Funknight. feel. And girl, such and such a steal. I'm gonna call them aces and steal this feel. It's the war. Let's dance against the war. It's the war. let against the war. I saw you there alone. There was no one around your hand so tight and you started to smile. French toast. But then some guy jumped in my face. For Force, Let's Dance Against the Wall. Opener van uur 2 van Langs en Funk Night, aflevering 112. En dit is Crystal, Information 411. Daarna je catch. If you wanna check to see me, Incisive. Belangrijke van Funk Night, kwart over zes. Een goede vriend van mij in, eh, op Aruba, moet ik zeggen, in de tropen. Die heeft me net. Hey Mark, gefeliciteerd met je verjaardag. Ik ben eh, morgen pas jarig, maar in ieder geval eh, bedankt Edrik. Funk Night via hem komt goed door hier in de tropen. Geniet van je dag en blijf leuke programma's uitzenden. Groeten uit Aruba, Edrik en familie. Nou, Edrik Hoes, dankjewel. Bedankt dat je me nu al feliciteert trouwens. En blijf ook genieten van dit programma en van het heerlijke weer daar op Aruba. Ik ben een klein beetje jaloers op. Draaien we hier maar lekkere muziek. Film aklap is dit. Souvenir. Fits like a glove. 1983 schrijven we. Dynasty en Tough Love. Je kent ze natuurlijk ook van Stroke in 1982. Dat was hun grootste funkplaat, zeg maar. Funk hit, dance hit. En dit was Tough Love. 1987 schrijven we dan. Wat hadden we Funk Night? Dadelijk met Vesta Williams, die Incorporated Tank Band, Loose Ants, Ollie and Jerry, Aleem en Leroy Burgess. Verder draaien we ook nog eh, System, Le Gap Band. En hoe dan ook, op Aruba, daar wordt er opgedanst tot deze muziek. It's What's playlist Vesta Williams en Don't Blow, A Good Thing uit de playlist. En daar komt ook deze uit, Storyteller. Een beetje van George Clinton. I See You. Bijna 9 over half 7. tussen zit een souvenir 1984. Daarvoor hoorde je Olly en Jerry en When I See You. En je nou in de system, I to make you feel good. De club version daarvan. Langs van de Funk aflevering 112. Op deze 28 december 2019, de laatste van dit jaar eerste van volgend jaar is op 4 januari. Zet die vast in je, in je agenda. 12 voor 7. Let me be your friend. Maybe I can take you where you never been. Yeah, yeah. Just let me show you what to do. I'll put my body, body right next to you. Give you so much love, you swear that you can never get enough. You're a perfect ten, looking for a perfect way to let it go. Oh, perfect way to let it go. Oh, oh, oh, Baby, just say when, and I'll be right by your side before you know. Get out your chair and on your feet. Mm -hmm. I'll move my body, body right to the beat. You will clearly see there's no one else who does it quite like me. But you got to get loose, whoa, whoa, whoa, get loose. You got to get loose, whoa, whoa, whoa, get loose. Girl, you really got juice, whoa, whoa, whoa, got you. But you get loose. Woo, woo, woo, Get loose. Get loose. Give it all you got. It is always better doing it than not. Let me make it hot. Let me show you all this love inside I'm gone. Yeah, yeah. Let inhibitions fade away. You know my love is right here, right here to stay. Take a little time. If you do, we just might be good. get loose. Girl, you really got news. Whoa, whoa, whoa, girl, you got news. Get loose. Whoa, whoa, whoa. Get loose. Whoa, whoa, whoa. Get loose. Get loose. Get loose. Whoa, whoa, whoa. Get loose. You really got news. Whoa, whoa, whoa. Got news. doe dat 1984 in de playlist. Bij Langstraat en Funk Night, de laatste van dit jaar. Ik wens jullie allemaal alvast een hele fijne jaarwisseling en tot volgend jaar. Ik wil ze ook even bedanken, de vrienden uit Aruba, Theo, Pieter, Jetty en Hedrik natuurlijk. Ook een hele fijne en zoele dag daar. We besluiten deze uitzending met The Cap Band. En dadelijk Peter, uh, Peter Sterrenburg natuurlijk. Ik wil helemaal vergeten. En Peters praten. Veel plezier met hem.